Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Apple gaat geen reclame meer maken op X. Volgens een Amerikaanse website doen ze dat vanwege haatberichten tegen Joden op dat platform. Eerder zeiden andere grote bedrijven ook al dat ze niet meer gaan adverteren op het nieuwe Twitter vanwege antisemitisme. Elon Musk ligt de laatste tijd flink onder vuur. Hij is de baas van X. Want op X stond een bericht dat Joden de haat tegen blanke mensen zouden aanwakkeren. En Musk reageerde dat hij het daarmee eens was. De nieuwe directeur van Ajax kan pas in maart beginnen. Het gaat om Alex Kroes. Ajax probeerde hem eerder los te weken bij AZ, maar dat is mislukt. De Amsterdamse club zegt dat ze een voorstel hebben gedaan aan AZ... maar dat die club daar niet aan mee wil werken. De positie van algemeen directeur bij Ajax kwam vrij... na het vertrek van Edwin van der Zar, die zelf opstapte. Een heftig avondje in de politiek in België. De voorzitter van de Socialistische Partij daar stapt op... omdat hij racistische uitspraken heeft gedaan. En daarom heb ik ook besloten dat die strijd zal doorgaan, maar zonder mij als voorzitter van vooruit. Ik neem per direct ontslag als voorzitter van vooruit. Ja, Conor Rousseau heet hij, kwam onder vuur te liggen nadat hij in een kroeg allemaal nare dingen had gezegd over zigeuners. Hij was in België de jongste partijvoorzitter ooit. En morgen kiest de Socialistische Partij daar een nieuwe voorzitter. En weer een nieuwe aflevering in de soap die Krompoes heet. Albert Heijn en Jumbo stoppen met het gebruik van die naam... omdat de bedenker, een Utrechtse bakker, de naam heeft geclaimd. Ze zegt het product al in 2020 bedacht te hebben... En deze Utrechtse collega-bakker zwichtte ook voor de krompoes-hype... en verkoopt hem dus ook, maar heeft al wel een alternatief bedacht... voor als het straks echt niet meer mag. Het is een, een lange broodje, dat is eigenlijk een Duits product... bij en dezelfde grondstoffen. En ja, dat is eigenlijk wel een leuk mooi vormpje daarvoor. Dus dat zou een heel goed alternatief kunnen zijn. En misschien eet het ook wel zo makkelijk. Nee, mocht je nou echt niet weten wat een krompoes is. Het is een croissant met de vulling van een tompoes. En met een geglazuurd roze laagje erbovenop. En het is inmiddels op elke hoek van de straat te krijgen.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.htvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. a day. whisper, and I know just how to cry.